Mark met het NOS Journaal. De man die voortijdig het einde van de Berlijnse muur inluidde is overleden. In 1989 zorgde DDR-functionaris Günter Gzabowski met een verwarrende persconferentie voor het einde van een tijdperk. Hij moest journalisten vertellen dat de regels voor reizen naar West-Duitsland versoepeld zouden worden. Omdat Gzabowski niet de hele vergadering van het partijbestuur had bijgewoond, had hij alleen wat sumiere aantekeningen gemaakt. Toen de Italiaanse journalist vroeg wanneer de regels van kracht werden, stamelde Gzabowski dat het voor zover hij wist per direct zou zijn. Daarmee ontketende Schabowski een run op de grensposten in het Berlijnse muur. Schabowski overleed vanochtend in Berlijn. Hij was 86 jaar. Omstanders hebben vannacht in het Zeeuwse plaatsje Almkerk waarschijnlijk het leven gered van een 25-jarige bestuurder. De man kwam door een stuurfout met zijn auto op zijn kop in een sloot terecht. Iemand die het zag gebeuren riep de hulp in van bezoekers en medewerkers van een nabijgelegen bioscoop. Negen mensen sprongen in het water en wisten de auto voldoende op te tillen om de bestuurder te kunnen bevrijden. De man heeft niets overgehouden aan het ongeluk. Wel bleek dat hij meer dan drie keer te veel had gedronken. Het is, hij is zijn rijbewijs kwijt. Hulpdiensten hebben bij de Leidse Rijntunnel in de A2 een grote rampoefening gehouden. De hoofdrijbaan in de richting Den Bosch tussen Maarsen en het knooppunt Oude Rijn was daarvoor het grootste deel van de ochtend dicht. Oefening moet elke vier jaar worden herhaald. Hij is bedoeld om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten te testen en om te kijken of de werkwijze en procedures moeten worden aangepast. De Leidse Rijntunnel is 1650 meter lang en werd in 2011 geopend. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, behoorlijk zonnig, bij een graad of 14. In het noorden is er soms wat zon, maar meestal grijs door nevel en mist of lage bewolking. Daar wordt het slechts een graad of 12. Morgen overdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan twee files, beide veroorzaakt door wegwerkzaamheden.